Het atoomakkoord was bedoeld om te voorkomen dat Iran kernwapens zou kunnen ontwikkelen. Vorig jaar zegt Iran het akkoord al gedeeltelijk op... nadat de VS eruit was gestapt en de sancties tegen Iran had opgeschroefd. Minister Blok van Buitenlandse Zaken overlegt met de VS en andere landen over de militaire missie in Irak. Het Iraakse parlement wil van de buitenlandse troepen af na de Amerikaanse aanval van vrijdag op de Iraanse generaal en een Iraakse militieleider. In Bagdad zitten drie tot twaalf Nederlandse trainers die helpen bij de opleiding van Iraakse commando's. Bij de aanval op een Keniaanse legerbasis door de terroristische organisatie Al-Shabaab zijn drie Amerikanen omgekomen. Het gaat om een militair en twee medewerkers van het ministerie van Defensie. De Keniaanse basis die vanochtend werd aangevallen... wordt door het Amerikaanse leger gebruikt voor antiterrorisme-operaties en trainingsmissies. Het was de eerste keer dat de Amerikaanse militairen in Kenia doelwit werden van een aanval van Al-Shabaab. De aanslag heeft niets te maken met de spanningen tussen Iran en de VS. Al-Shabaab is een Soenitische organisatie geleerd aan Al-Qaeda... waar Iran niets van moet hebben. De acrobaten die vrijdag tijdens een circusvoorstelling in Theater Carré in Amsterdam gewond raakte... viel doordat bij haar partner een tand afbrak. Dat zegt producent Henk van der Meijden. Doordat de tand brak had de acrobaat geen grip meer op het bitje waar de vrouw aan hing. Het duo viel vervolgens uit de nok van het theater zo'n 10 meter naar beneden. De vrouw raakte geblesseerd aan haar nek en is geopereerd. Van der meiden liet eerder al weten dat die operatie is geslaagd... maar dat het afwachten is hoe ze herstelt. De mannelijke acrobaat kwam er vanaf met een hersenschudding. Het weer, veel bewolking en mogelijk wat motregen.